Goedemiddag, ik ben Dioke Teertstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Heb jij al een goed optreden gezien vandaag? Grote kans, want in het hele land zijn de bevrijdingsfestivals in volle gang. Ook deze mensen in Haarlem genieten volop. Ik had nog een thermoshirt aangetrokken vanochtend. Ik dacht dat het slecht weer werd, maar ja... Eh, ik sta hier heerlijk. Zo. Ik sta hier heerlijk. Mijn pilsie is ondertussen op. Dus ik ga zo een nieuw halen. Maar tot nu toe is het hartstikke gezellig. En op die festivals worden niet alleen biertjes gedronken. Er is net ook uitgebreid geluncht. Vrijheidslunches worden die maaltijden genoemd. In Den Bosch schoven 300 mensen aan. Ook dit meisje uit Oekraïne. I know how it's important for uh, this country, so I'm glad to participate. Is it not difficult for you to join us celebrating freedom while your country is at war? Uh, it may be hard a bit, but uh, I'm happy for <laughs> happy people. Helikopterpiloot Flip had geen tijd om te lunchen. Hij vliegt ambassadeur Donny het hele land door. Net was het in Zwolle en eh, nou, nu dus in Groningen. En dan hierna gaan we naar Wageningen. En dan is nog de laatste stop is Den Bosch. Ja, ik vind het wel, eh, eh, bijzonder om zo, om zo te mogen doen. Weer een aardbeving vanochtend in Groningen. Die had een kracht van 1,8. Het epicentrum lag bij Lage Land. Dat is in de buurt van de stad Groningen. Over schade is nog niks bekend. De aardbevingen in Groningen worden veroorzaakt door gaswinning. Vorige maand waren het er in totaal vijf. politie heeft gisteren op de snelweg meer dan 100 automobilisten betrapt die hun telefoon vasthielden. Agenten wisten ze te spotten vanuit een touringcar. In totaal kregen 143 mensen een bekeuring. De meeste vanwege telefoongebruik, maar ook een paar omdat ze rechts inhaalden, bumper kleefden of reden over een verdrijvingsvlak. Het weer, het westen kan een buitje vallen. De rest van het land ziet behoorlijk wat zon. Het is 14 tot 20 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is begonnen. paar korte files in onze regio.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 Did you even know? When you'd say that kind of thing, I'd be excited. Got me hoping maybe one day you would meet it. Always thought I'd only make a fool of someone else. Now you've only gone and made me make one of myself. guess I should've been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. I was getting any flight so we could make it work. You'd ignore me, could've told me you were seeing her. Kinda hate myself for justifying your mistakes. Took a minute, but I had to learn the hard way. Who are you to tell me I can't be heartbroken? Babe, you had the chance, the door for you was open. If it's what you need to tell yourself to sleep at night, pretend I haven't found a man who finally treats me right. I guess the flowers aren't just used for bigger apologies. I guess I should have been more conscious how you spoke to me. Cause when we fight, you give me space and I communicate. And for a while, I thought that's what I should appreciate. Maybe I was holding on to what I thought you were. But when you think too hard, eventually it starts to hurt. The version of you in my head now I know wasn't true. Young people fall for the wrong people. Guess my one was you. see. zo. En kan ik er niet heen om haar te troosten? Want ik heb jou en mama. jij nou voorlopig maar klein? Want als al die grote mensen net zo zouden denken, denk ik dat de wereld zoveel mooier zou zijn hoop ik dat je diep van binnen hetzelfde blijft. Mijn kleine presidentje gaat de wereld redden.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 Premier Rutte heeft vanmiddag officieel het startschot gegeven voor de bevrijdingsfestivals. Hij zegt dat we met de neus op de feiten worden gedrukt op deze bevrijdingsdag... omdat op een paar uur vliegen het Oekraïnse volk voor een vrijheid vecht. Oekraïne zal op zijn vroegst halverwege juni een tegenoffensief beginnen tegen Rusland. Dat zegt de politieke adviseur van de Oekraïense president Zelensky tegen persbureau Reuters. Tot die tijd is het land nog bezig met het verzamelen van voldoende wapens. En in Seer Arendskerken in Zeeland is een vrouw van 71 opgepakt... die ervan wordt verdacht dat ze vanochtend een man heeft neergestoken.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 Got a light skinned friend, look like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong.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 I twist from the shot and I will be sipping Hennessy. Piss on my R&B while I smoke a B. You can pick with me, put it on the G. And now it's... Come with me and sip on some Evan and champagne.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 And I do it. Baby, I'm another slow jam, and all the lovers need to hold hands. And if you ain't got no man, hop up in my bro ham. I keep it pimpin' like an old man. You got the roll with the plan, cause I'm not the number.